Misschien met het NOS-journaal. Tegen oud-VVD-gedeputeerde Hoijmeijers is in hoger beroep vier jaar cel geëist. In 2013 kreeg hij drie jaar cel, onder meer voor omkoping en witwassen. Toem had destijds ook vier jaar geëist. Hoijmeijers was gedeputeerde in Noord-Holland en betrokken bij veel bouwprojecten. In de Rijn bij Renkum hebben duikers gezocht naar een gezin met vijf kinderen uit Doorwerd. Volgens Omroep Gelderland wordt het gezin vermist sinds gisteravond... Later vandaag wordt er opnieuw in het water gezocht naar de zeven familieleden. De politie in Gelderland wil alleen kwijt dat er gisteren signalen zijn binnengekomen over het gezin. De Franse politie heeft vier mensen opgepakt voor hulp bij de aanslagen in Parijs. Volgens Franse media worden ze verdacht van het helpen van terrorist Amédi Koulibaly. Onder andere een familielid van hem en een politieagent zouden zijn opgepakt. Koulibaly schoot in januari een politieagenten dood... en gijzelde en doodde klanten in een kosher supermarkt. Hij werd zelf door de politie doodgeschoten. Internetgebruikers hebben in steden vaker problemen met skypen en downloaden. Volgens een onderzoek in de opdracht van de overheid komt dat vooral door de wifi-verbinding. Er zijn te veel apparaten die gebruik maken van dezelfde wifi-frequentie. Ruim de helft van de internetters zegt dat de kwaliteit van draadloze internetverbindingen in woonwijken en steden slecht is. Volgens het agentschap Telecom kan overstappen naar een andere frequentie veel problemen oplossen. De provincie Groningen bekijkt of de wolf die er rondloopt kan worden verdoofd en gevangen. Gedeputeerde Staghouwer noemt het ongewenst dat de wolf rondloopt in woonwijken. Het dier dook dit weekend op in Drenthe en werd vanochtend in de provincie Groningen gezien in een woonwijk en bij een winkelcentrum.